Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland maakt met oude machines van het Nederlandse bedrijf ASML microchips voor wapens. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Hoeveel machines het zijn is onduidelijk. Russische bedrijven komen vooral via Chinese tussenhandelaren aan reserveonderdelen om de machines draaiend te houden. Eerder toonde onderzoek van de NOS het Nieuwsuur al aan... dat Nederlandse microchips massaal in Rusland belanden... doordat de sancties worden omzeild. Voor ruim 1,1 miljard vrouwen wereldwijd verslechtert of stagneert de gendergelijkheid. Dat schrijven hulporganisaties in een rapport over gelijke rechten. In het onderzoek zijn 139 landen met elkaar vergeleken. In 40% van die landen is de gendergelijkheid gedaald of gelijk gebleven in de periode 2019 tot 2022. In Afghanistan is de situatie het slechtst. Onder de Taliban hebben vrouwen en meisjes nog amper rechten. Nederland is een van de 23 landen waar het goed gaat. De Amerikaanse regering beschuldigt Rusland van inmenging in de komende presidentsverkiezingen. De minister van Justitie zegt dat Moskou via verborgen propaganda probeert te bereiken dat Trump de verkiezingen zal winnen. Een Russisch staatspropagandakanaal zou via een Amerikaans bedrijf duizenden online video's hebben gemaakt die de Amerikaanse democratie zouden ondermijnen. De politie heeft de afgelopen dag een man van 31 uit Den Haag aangehouden... voor het aanzetten tot een terroristisch misdrijf. Volgens de politie zou de man op Telegram hebben geschreven... dat hij een aanval wilde plegen op een drukke moskee. Daarnaast wordt hij verdacht van groepsbelediging gericht tegen homo's. Het weer, het is bewolkt met mogelijk wat regen en kans op mist bij ongeveer 15 graden.